7 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. Pakistan zet Save the Children het land uit. Het hoofdkantoor van de hulporganisatie in Islamabad is verzegeld... en buitenlandse werknemers moeten binnen 15 dagen Pakistan verlaten. Volgens de regering doet de organisatie dingen die tegen de landsbelangen ingaan... maar wat voor dingen dat zijn is niet bekend. Save the Children zegt dat uitzetting helemaal niet kan... omdat alle 1200 medewerkers in het land de Pakistaanse nationaliteit hebben. De strijd tegen IS kost de Verenigde Staten 8 miljoen euro per dag. Dat blijkt uit cijfers die het Pentagon heeft vrijgegeven... voorafgaand aan een debat in het Amerikaanse congres over de kosten van de strijd. Sinds de luchtaanvallen, in augustus begonnen, is er 2,4 miljard euro uitgegeven. Het Nederlands vrouwenvoetbalelftal heeft de tweede wedstrijd op het WK in Canada met 1-0 verloren van China. De eerste wedstrijd won Nederland nog met 1-0 van Nieuw-Zeeland. In dezelfde pool speelde gastland Canada nu met 0-0 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Canada gaat een kop in de pool met vier punten, gevolgd door China en Nederland met allebei drie punten. De Spaanse koning Felipe neemt zijn zus Cristina de titel hertogin van Palma de Mallorca af. Waarom Felipe dat doet is niet bekendgemaakt. Volgens Spaanse media heeft het te maken met de mogelijke betrokkenheid van Cristina... bij het corruptieschandaal waarin haar man verdachte is. Artiest en DJ Gerard de Vries is overleden. Als cowboy Gerard had hij in de jaren 60 en 70 enkele hits met nummers zoals het spel Kaarten en Giddy Up Go. Als DJ presenteerde de Vries programma's als Kookpunt en Nashville, Tennessee bij Zees de Veronica en later Tros Country. Gerard de Vries was 81 jaar. Een lichtproject uit Emmen heeft in Spanje een internationale prijs gewonnen. De Hondsrugtunnel won in de categorie stedelijke en landschapsverlichting. De 235 meter lange tunnel heeft ledverlichting die constant van kleur verandert. En dan het weer. Het wordt zonnig bij 25 tot 30 graden. Pas tegen of in de avond neemt het vooral in het zuiden de kans op een onweersbui toe. En in het weekende wordt het koeler. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John Bakker van de ANWB. Door een technische storing in de regio Amsterdam willen op sommige plaatsen de rode kruisen boven de wegen niet uit. Nou, dan loopt het vast op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Muiden-Oost 4 kilometer. A6 richting Muiden bij knooppunt Muidenberg 5 kilometer.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 Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mami Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde. Y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía. Que aquel día te encontré por yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.